Ja, is terug in Honduras. Hij landde gisteren op het vliegveld van de hoofdstad Tegucigalpa. verliet Honduras bijna twee jaar geleden toen hij werd afgezet door het leger. Dat beschuldigde Zelaya van machtsmisbruik. De nieuwe regering werd vrijwel nergens erkend en het land raakte geïsoleerd. De tegenstanders van Zelaya hebben hun aanklachten laten vallen zodat de oud-president kon terugkeren. Honduras hoopt daardoor de internationale betrekkingen weer te kunnen herstellen. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft afgelopen avond voor een verrassing gezorgd in Amsterdam. Clinton was eerder op de dag spreker in het Friese dorp Achlem. Na afloop ging Clinton terug naar zijn hotel in Amsterdam, maar in plaats van meteen te vertrekken bezocht hij een café. Clinton bleef voor zo'n anderhalf uur. Volgens verbaasde bezoekers dronk hij er koffie en at hij een stuk appeltaart. Het weer vannacht bewolkt met kans op wat regen en minima rond 11 graden. Overdag een stevige zuidwestenwind. In het noorden bewolkt en kans op een bui. Later in het midden en zuiden mogelijk even wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg.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 heeft Mohammed bin Hammam uit Qatar zich teruggetrokken. Ben Amman moet binnenkort voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie. Op zijn website zegt Amam dat hij door die beschuldigingen geraakt en teleurgesteld is. Hij trekt zich terug als kandidaat voorzitter omdat hij naar eigen zeggen niet wil dat de naam van de FIFA nog verder door het slijk wordt gehaald. Maar hij zegt ook dat zijn terugtrekking niets te maken heeft met het onderzoek naar corruptie. Amam streed met de huidige voorzitter Sepp Blatter om de hoogste baan bij de FIFA. Blatter moet ook voor de ethische commissie verschijnen. Het dodental als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is opgelopen tot 142. Het aantal vermisten is bijgesteld naar beneden en staat nu op 105. Het is vandaag precies één week geleden dat ongeveer een derde van de stad werd weggevaagd door de tornado. De gouverneur van de staat Missouri heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. President Obama zal later vandaag Joplin bezoeken. Hij wil met eigen ogen de schade zien die is aangericht door...